Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. BOA's maken zich zorgen over agressie in de trein. Honderden handhavers hebben daarom een brief aan de directie van NS gestuurd. Want zoals het nu gaat, is het niet te doen. We zien duidelijk een verschil ehm, van de incidenten voor de coronacrisis en tijdens de coronacrisis. Eh, tijdens de coronacrisis zien we echt dat dit een, eh, een verdubbeling heeft plaatsgevonden van de incidenten. En dat de incidenten ook eh, heftiger zijn geworden. En het lijkt wel of de frustraties van het beperkt beweegbaar zijn binnen de coronacrisis... dat dat geuit wordt richting de BOA's. Volgens de BOA's zijn het vooral jonge mensen die tekeer gaan of die met messen of boksbeugels in de trein zitten. De handhavers willen dan ook graag een wapenstok of pepperspray om zichzelf te kunnen verdedigen. Bij twee ziekenhuizen in Limburg is corona uitgebroken onder het personeel op de operatiekamers. Het gaat om het Zuiderland ziekenhuis in Geleen en Heerlen. Er zijn er 20 medewerkers positief getest, onder wie drie chirurgen. Een van die chirurgen ligt nu op zijn eigen intensive care zou zomaar kunnen dat we volgend jaar maart per brief mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege corona kijkt het kabinet naar manieren om veilig te stemmen. Want met z'n allen in de rij voor een stemlokaal zonder anderhalve meter afstand vinden ze geen goed idee en gepest omdat je homo of lesbisch bent. Het gebeurt ook op middelbare scholen. Bij het Hoofdvaartcollege in Hoofddorp hebben ze vanaf nu LHBTI-ambassadeurs. Leerlingen die een beetje extra omkijken naar elkaar. Ik heb wel een keer meegemaakt dat iemand geplaagd, ja, gepest werd eigenlijk. En dat ik naar hem toe gelopen ben van, ja, wat vind je er eigenlijk van? En toen heb ik hem eigenlijk zeg maar een beetje bij betrokken bij mij. En zo zijn veel meer leerlingen van hem gaan denken van... oh, hij is eigenlijk best wel tof. En nu heeft hij allemaal vrienden hier op school. De ambassadeurs zijn een succes en helpen echt om geaardheid bespreekbaar te maken, zegt deze docent. Ik moet zeggen, binnen een maand waren er vijf kinderen die naar me toe kwamen. Van juf, ik wil even iets zeggen en, en eh, wat, wat moet ik nu? Want dat is natuurlijk ook een vraag, wat moet ik nu? Het weer, aardig wat wolken, maar vanmiddag krijgen we zeker de zon nog even te zien. Er kan een buitje vallen en het is een graad of 15. ZFM, verkeersupdate.